7 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De Taliban hebben de dood bevestigd van hun leider Mullah Akhtar Mansour. Hij kwam om bij een Amerikaanse droneaanval in Pakistan. Maar de afgelopen dagen was onduidelijk of hij echt was uitgeschakeld. Zijn lichaam was zwaar verminkt, waardoor identificatie lastig was. President Obama zei vlak na de aanval al dat Mansour was omgekomen. En enkele bronnen binnen de Taliban bevestigden dat, maar de leiding van de terreurorganisatie deed dat nog niet. Griekenland krijgt een nieuw deel van de miljarden uit het steunpakket van de eurolanden. De Grieken krijgen nu 10,3 miljard euro voor de komende maanden. De ministers van Financiën van de Eurogroep gingen vannacht akkoord met de recente bezuinigingen en hervormingen van Athene. Ook komen er maatregelen om de Griekse schuldenberg aan te pakken. Zeven mensen binnen de politietop verdienden vorig jaar meer dan een ministersalaris. Dat schrijft de Volkskrant na een beroep op de wet openbaarheid van bestuur. Leidinggevenden mogen niet meer verdienen dan een minister, een jaarsalaris van 178.000 euro. Onder andere de voormalig korpschef van Amsterdam Bernard Welte en oud-korpschef Gerard Bouwman kregen een jaarsalaris dat ver boven de norm lag. Bijna de helft van de EU-landen negeert het embargo voor de levering van wapens aan Egypte. Ze zijn daarmee mogelijk medeschuldig aan moord en marteling door het regime. Dat zegt Amnesty International in een rapport. Het embargo werd ingesteld nadat in augustus 2013 honderden demonstranten door Egyptische veiligheidsdiensten waren gedood. Amnesty vraagt de EU om het wapenembargo serieus te handhaven. Peter Bos wordt de nieuwe trainer van Ajax. Hij tekent voor drie jaar. De 52-jarige Bos volgt Frank de Boer op, die twee weken geleden liet weten dat hij het na ruim vijf jaar voor gezien houdt als trainer van Ajax. Peter Bos is nu nog coach van Maccabi Tel Aviv in Israël en neemt zijn vaste assistent Henry Kruse mee naar Ajax. Het weer op de meeste plaatsen vandaag droog, wel wat volkenvelden met een kleine kans op een lichte bui.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 Al leveren ze nog niet eh, heel veel vertraging op in de regel. Op eh, de A1 richting Amsterdam tussen Hoevelaak en Bunschoten staat 3 kilometer. Bij Den Haag op de A4 richting Amsterdam. Bij het knooppunt Prins Klausplein 3. A6 bij Almere richting Amsterdam voor het knooppunt Berg 7 kilometer. Daar heb je nu een kwartier vertraging. A9 ook Alkmaar Amstelveen bij Beverwijk 6 op de A20 richting Gouda tussen knooppunt plein en Moordrecht 5 kilometer. En ook een kwartier vertraging op de A27 Breda-Utrecht tussen Nieuwendijk en Gorkum.